Kijk met het NOS Journaal. Nederlanders moeten hun oude dag zoveel mogelijk zelf gaan organiseren en betalen. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Zorg in een advies aan het kabinet. Door de vergrijzing zijn de zorgkosten volgens de IVZ onmogelijk volledig op te brengen door de overheid. Mensen moeten zich volgens de Raad voorbereiden op hogere eigen betalingen door ervoor te sparen of door speciale verzekeringen af te sluiten. Het in Nederland weinig gedaan op het gebied van innovatie. Internationaal lopen we zelfs achter, schrijven TNO en het Haagse Centrum voor Strategische Studies in een onderzoek. Nederland besteedt volgens onderzoekers niet genoeg aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De overheid werkt bovendien ook niet echt mee, zeggen onderzoekers. En dat terwijl innovatie volgens hen kan helpen om uit de crisis te komen. De Italiaanse justitie gaat ervan uit dat meer mensen betrokken waren bij de aanslag op een school in Brindisi. Daarbij kwam op 19 mei een meisje om het leven. Gisteren bekende man dat hij de bom had geplaatst. Maar omdat hij weigert te zeggen waarom hij dat heeft gedaan... denkt de Italiaanse justitie dat anderen bij de aanslag betrokken waren. De school in Brindisi draagt de naam van de vrouw van de vermoorde onderzoeksrechter Falcone. Falcone en zijn vrouw kwamen om bij een maffia-aanslag in 1992. In het Amerikaanse leger pleegt bijna iedere dag iemand zelfmoord. Dat blijkt uit cijfers over de eerste 155 dagen van dit jaar. In die periode maakten 154 Amerikaanse militairen een einde aan hun leven. En het aantal is veel hoger dan het aantal Amerikanen dat bij gevechten in Afghanistan omkwam. De afgelopen jaren lag rond deze tijd het aantal zelfdodingen onder militairen rond de 130. Weer vanochtend veel zon, later ontstaan stapelwolken. Er komen verspreid over het land buien voor, met vooral in het zuiden en oosten kans op onweer. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.